Mariel Hageman met het NOS Journaal. Bandstrijders die verantwoordelijk waren voor het neerhalen van een Amerikaanse Chinook-helikopter in Afghanistan zijn gedood. Dat is gebeurd bij een luchtaanval maandagochtend vroeg, zei een Amerikaanse legercommandant op een persconferentie. De aanval was gericht tegen twee Taliban-strijders die na de aanslag met een mortiergranaat op de Chinook op de vlucht waren geslagen. In de helikopter zaten 38 Amerikaanse en Afghaanse militairen, onder wie een groot aantal Navy SEALs, een Amerikaanse elite-eenheid die speciale commando-operaties uitvoert. Alle inzittenden van de helikopter kwamen om. De recherche heeft in Bergen op Zoom een man aangehouden in verband met een gewapende overval in het Zeeuwse Sint Maartensdijk. Bij die overval, in de nacht van 4 op 5 juni, werd een man van 55 doodgeschoten. Het slachtoffer werd een paar dagen later pas gevonden. In zijn huis werd een hennepkwekerij aangetroffen en de recherche onderzoekt nu of de overval daar iets mee te maken heeft. De verdachte van 22 is inmiddels voorgeleid aan de rechtercommissaris. De telecomwaakhond Opta heeft KPN een boete opgelegd van 40.000 euro. Het concern wordt gestraft omdat het dochterbedrijf Telfort abonnees niet op tijd heeft geïnformeerd over een verandering in de contractvoorwaarden. Toen Telfort in 2009 de provider CompuServe overnam, moesten abonnees ineens een starttarief bij gesprekken betalen. Klanten kregen dat pas achteraf te horen in plaats van vier weken van tevoren. Duitsland en Zwitserland zijn het eens geworden over de aanpak van Duitse banktegoeden in Zwitserland. Duitsers hebben naar schatting meer dan 140 miljard euro buiten het zicht van de belasting op Zwitserse banken staan. Het akkoord maakt het mogelijk daarover belasting te heffen. De twee landen zijn het ook eens geworden over een zogenoemde inkeerregeling. Die houdt in dat spaarders eenmalig een vergoeding betalen als ze hun banktegoed opgeven. Het weer. Steeds meer bewolking en in de loop van de avond af en toe regen. Morgen bewolkt met in het noorden wat regen en later overal buien. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 4 kilometer tussen afrit Bunschoten en Knoop Hoevelaken. 3 kilometer op de A10 ring van Amsterdam ring West richting Zaanstad.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 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. caressed Kiss so warm and tender I can't wait till we reach the wall That sweet morning that now, baby? What's that you say? Mm. Something's eating at you and it's about to get away.